12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee Belgische theatermakers zeggen dat zij degene zijn... achter de fonds van een gestolen Picasso. Deze week meldde een Roemeense schrijfster dat zij in Roemenië... de Picasso had gevonden die in 2012 werd gestolen... uit de kunsthal in Rotterdam. Kunstkenners twijfelden meteen aan de echtheid van het teruggevonden werk. De theatermakers zeggen nu dat het een publiciteitsstunt was... voor een nieuwe voorstelling die gaat over een kunstvervalser. Oud-president Garcia van Peru heeft politiek asiel aangevraagd in Uruguay. Justitie onderzoekt beschuldigingen tegen hem over witwassen... en het aannemen van steekpenningen. Garcia wordt beschouwd als een van de meest corrupte politici van Peru. Gisteren legde de rechter hem een uitreisverbod op. Daarop meldde hij zich bij de ambassade van Uruguay in Lima. In een groot deel van het land was het de zonnigste herfst die ooit is gemeten. Weerplaza meldt dat het in Zuid-Limburg het zonnigst was met 465 zonuren. Alleen in het noorden werd het record vandaag niet verbroken. Verwacht wordt dat ook 2018 als geheel het jaar wordt met de meeste zonneschijn. Op de Canarische eilanden hebben hoge golven tot gevaarlijke situaties geleid. Aan de noordkant van Tenerife sloegen golven de hekken van balkons van een appartementencomplex. Aan de zuidkant sneuvelden de ruiten van een restaurant waar mensen zaten te eten. Niemand raakte gewond. De politie van Eindhoven doet uitgebreid onderzoek naar een mislukte beroving van een vrouw van 85. De dader schopte haar meer keren tegen haar hoofd en liet haar hevig bloedend op straat achter. Voorbijgangers brachten haar naar het ziekenhuis. De politie spreekt van een laffe straatroof. Tennisser Alexander Zverev is in Londen winnaar geworden van de ATP Finals. In de finale versloeg hij de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, met 6-4 en 6-3. En het weer vanuit het noorden meer bewolking. Minimumtemperaturen rond het vriespunt.